uur. Goedemiddag, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Het lichaam dat vanochtend aanspulde bij Terschelling... is van een van de mensen die vermist werden na een bootongeluk vorige maand. Het gaat om een man van 49 uit Heerenveen. Een jongen van 12 is nog steeds vermist. Reddingswerkers zochten vandaag opnieuw naar hem... vertelt deze verslaggever van Omroep Friesland. Op de veerboot zijn alle quads weer gekomen van Search and Rescue... maar ook mensen met verrekijkers die gewoon lopen langs het strand. Die zijn hier rond een uur of drie vanmiddag aangekomen en dan moet je je voorstellen, het wordt al vroeg donker, ook nu. Eh, het, is al bijna donker, het gaat heel hard nu. Dus ja, zoeken wordt lastig. Bij het bootongeluk ruim twee weken geleden knalden een veerboot en een watertaxi op elkaar. Op de Dam in Amsterdam hebben vanmiddag toch nog honderden mensen gedemonstreerd. De organisatie van de demonstratie had de boel afgeblazen... nadat duidelijk werd dat een Britse complotdenker niet naar ons land mocht komen. Er waren ook tegendemonstranten naar de Dam gekomen. Volgens AT5 vertrokken de meeste actievoerders rond drie uur weer naar huis een vrouw van 21 uit Rotterdam baalt waarschijnlijk flink. Vannacht werd ze in Friesland gepakt met 11 keer zoveel alcohol op als toegestaan. Agenten merkt haar op omdat ze opvallend rijgedrag had. De vrouw is voorlopig haar rijbewijs kwijt. En Ajax en PSV hebben net afgetrapt. Maar een paar clubs gingen hun vanmiddag al voor in de eredivisie. Zo speelde FC Utrecht in hun eigen stadion tegen FC Groningen. Middenvelder Taylor Booth maakte zijn eerste doelpunt voor de Utrechters. I mean, we're all extremely happy. We didn't have the best first half, but we came out second half and I think we had a great team performance. So it's something we can build on. I mean, it's always good to to help the team and I think the goal gave us a little boost and the most important thing is three points. Uiteindelijk werd het 2-1 voor FC Utrecht. Er waren nog meer wedstrijden. FC Twente Go het Eagles eindigde in 1-1. En Feyenoord had een makkie. De Rotterdammers wonnen met 2-0 van Volendam. Het weer vanavond ook nog regen en aan de kust harde wind. Het koelt niet verder af dan zo'n 9 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Behoorlijk wat vertraging in de regio, nog altijd rond Amsterdam. Zoals op de A2 Utrecht richting Amsterdam. Voor knoop het Holendrecht nog altijd ruim een kwartier vertraging. Dit door een ongeluk op de verbindingsweg eerder deze middag. Die is afgesloten, nog altijd door opruimwerkzaamheden daar. De A10 knoop het Nieuwe Meer richting Zaandam. Daar heb je voor de Koentunnel nog altijd een kleine 10 minuten vertraging. Daardoor loopt het ook vast op de A5 Hoofddorp richting Amsterdam tussen Amsterdam Westpoort en de aansluiting met de A10.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 Ze ijs vast in het de nou, Dat hulp de middelbaar. Van Sassen in te klein. En al hebben ze geheeld. Het eten dat ze krijgen is de rijkdom van het veld. Het dier haast honderd Een naaie gevaar. Ze boerden en toenden, ze bleven Wat het een lied van Kutnoven scoort ze aan de bed.